Het aantal starts en landingen bleef vorig jaar min of meer gelijk, net onder de toegestaande grens van een half miljoen. Vanwege het stormachtige weer morgen heeft KLM op Schiphol alvast 159 retourvluchten geannuleerd. Volgens de luchtvaartmaatschappij kan door het slechte weer morgen slechts één start- en landingsbaan worden gebruikt. En daardoor kunnen er maar heel beperkt vliegtuigen starten en landen. Volgens KLM zijn alle getroffen passagiers op de hoogte gebracht van de annuleringen en zijn ze omgeboekt naar andere vluchten. Zorgverzekeraars melden dat 1,1 miljoen verzekerden zijn overgestapt naar een andere verzekeraar. Dat is 6,6 procent van alle verzekerden. Een jaar geleden kwam het overstappercentage uit op 6,2. Voorzitter Rauwvoet van de Zorgverzekeraars Nederland vindt dat de nieuwe voorlopige cijfers aantonen dat mensen echt iets te kiezen hebben en dat ze dat nu ook doen. Regeringspartij D66 wil dat premier Rutte de koninklijke familie aanspreekt op de veiling van kunstwerken. Deze maand komt in New York onder meer een tekening van Rubens uit de nalatenschap van prinses Juliana onder de hamer. Voordat de koninklijke familie kunst veilt in het buitenland... zou eerst bekeken moeten worden of Nederlandse musea geïnteresseerd zijn, zegt D66. Dan is weer nog bewolkt en wat regen. De wind neemt de komende uren toe tot stormachtig. Morgen begint onstuimig met buien en mogelijk op de Wadden even noordwester stormkracht 9.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 Met de Dump Song hebben we alvast een voorproefje. Say I shouldn't be drinking And I shouldn't be smoking A lot of things I'm doing I shouldn't do, it's true But I'm gonna keep on doing all this say I shouldn't be. All oh, that southern fried chicken. A lot of things I'm doing I shouldn't do, it's true. But I'm gonna keep on doing all these things I shouldn't aandacht voor het album en de act van de maand. En de rubrieken De Sterren van Toen en Getipt voor de Top. Natuurlijk ook aandacht voor de cover van de week, Islands in the Stream. Crossroads, dit is het favoriete album van de maand. Cass Turns is een zeskoppige band met inbegrip van de bekroonde zanger J.P. Mac als Johnny Cash. Zijn baritonstem, ook in St.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 You have bent my heart and mind, and you have warped my soul. Your stone walls turn my blood a little cold. San Quentin, may you rot and burn in hell. May your walls fall, and may I live to tell.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 waarbij ze zichzelf op de piano begeleidt. Dat het hitwaardig was blijkt uit het feit dat ze de nummer 1 positie bereikte in 1975. Ook What's Happened to Blue Eyes bereikte in 1975 de top 10, met als hoogste positie de vijfde plaats. Crossroads, nummer 1 country hit. years ago. Dance With Me is een song in een akoestische uitvoering van Caroline Taralsi. change my victory song to rip you out of your blues. I'm your lightning, thunderstorm, I'm your rain and your sun. You don't need to run, cause I'm not down. Here to have some fun. Show the world the truth. Dressed in your pretty smile ready to shake loose and dance till the morning light. Don't mess with me, cause I know what I do. I'm getting on the stage with my victory song to rip you out of your blues. I'm your lightning, thunderstorm, I'm your rain and your sun. You don't need to run cause I'm not dumb, I'm here to have some fun. Don't mess with me, cause I know what I do. I'm getting on the stage with my victory song to rip you out of your blues. I'm your lightning, thunderstorm, I'm your rain and your sun. You don't need to run, cause I'm not down. I'm here to have some fun. You don't need to run, cause I'm not dumb. here to have some fun. Nadat ze moeder is geworden heeft Erika Lee ervoor gekozen om terug te keren in de muziek met nieuw elan. Veel van de songs op haar nieuwe album schreef ze zelf. Maar met Islands in the Stream lanceert ze haar eigen versie van het Dolly Parton Kenny Rogers succes. De cover van deze week. there was peace unknown. I set out to get you with a fine tooth comb.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 Hij koos voor If Tomorrow Never Comes, dat hij samen met Blazy schreef. De rest is geschiedenis. In rock roll bewijst Ken Blazy ook zelf van wanten te weten. 64 British invasion. Blame it on the Beatles, Stones, and Dylan. I was drinking the gospel they were instilling. The lyrics to their songs were my books and Bible. A wide-eyed rebel, teenage disciple. The steady compass to my reckless youth. Were those 45s with three minutes of truth? rock and roll. Uh-huh. George Harrison taught me about meditation. I saw how songs could change a nation. Using the schooling Hendrix was giving, studying guitar so I could make a living. California flew in on Take It Easy, showing me what speaking the gospel, they were distilling the lyrics to the songs Were my books and Bible. A wide-eyed rebel, teenage disciple, a steady compass to my reckless youth. Were those 45s with rock Crossroads presenteert De Sterren van Toen. We gaan terug naar het verleden met een blokje van drie songs. Oneerbiedig zouden we de rubriek Sterren van Toen het country kerkhof van dit programma kunnen noemen. De rubriek bevat namelijk songs van acts die niet meer onder ons zijn of niet meer bestaan. Ik plaats een gedenksteen. Larry White, een soulvolle zangeres, songwriter en producer, overleed begin 2018 op 52-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker. Met What a Woman Wants gaf ze in 1993 haar visitekaartje af. want. volgde Leary's doorbraak op de country radio. Want met That's My Baby scoorde ze een top 10 hit. Deze doorbraak was niet definitief en het ging haar duidelijk minder voor de wind.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 Nu weer naar het heden. Zij die hem gezien of gehoord hebben zijn lyrisch over Brit Stokes en zijn band. Better My Bottle is mijn eerste kennismaking, maar het smaakt duidelijk naar meer. Well, sitting here in this crowded room. I guess here all night. And I wasted my only side. Well, as the band played on them old honky tonk songs, well, it sure didn't help me none. I had a tight grip on this long neck bottle, cutting loose and having too much fun. Well, I guess that's when her and her friend walked in. I wondered what the hell they'd been scale between one and ten. They're damn lucky one and one made two. Well, it was clear to see she had two left feet. Cause when she danced, she started to wobble. On her voor enkele nummers wat hulp in de opnamestudio heeft gehaald voor de instrumentatie, is 'The Wondrous Life toch vooral een soloproject van Scott Mickelson, waarbij hij alle instrumenten zelf heeft ingespeeld en ook tekende voor de producersrol. Crazy is the Only Place for a Saint is een ingetogen gebracht folkrocknummer. Later, in 2019, komt Mickelson mogelijk naar Europa. The only thing holding up these walls is the pain. voor de top. Hier zijn we twee van mijn eigen tiptoppers. Allereerst vraag ik je aandacht voor Brother Osborne met I Don't Remember Me Before You. De tweede is Old Dominion met Make It Sweet. Did I stop and watch the sunset fade? gave me life and took my breath away. Did I take a last call stranger home? Oh. So I wouldn't have to wake up alone. such another ghost in this town. I know it's a grind. I know that a dollar ain't worth a dime. Just trying to keep up with the Joneses at the end of the block. I know you get tired. I know you get down. I know you get sick of the soul sucking town. But let's make a little lemonade if lemons is all we got. Cause I'm stuck on you, you're stuck on me. I never gotta wonder where my honey be. I ain't saving all my sugar for a Saturday Seven days a week, I got an appetite. Sunset's like a tangerine. Let's find a road we've never seen. Don't waste another mile or a minute not kissing me. Life is short, make it sweet. let that surfside sand and wind mess up your hair. And let that windshield frame the ocean. Radio keep coast to coasting. If we don't get where we're going, baby, I don't care. invloeden zijn net zo divers als hun achtergronden. Van southern rock tot classic country. Veel muziekstijlen zijn te horen in de originele songs van Whiskey's Alibi. Een reis door hun debuutalbum Square One met daarbij Neon Stage. En je zult het gevoel krijgen dat je de leden van de band kent. We all came here to pray At the red dirt honky-tonk church of the neon stage of Hank, Johnny and George, we'll all testify and be saved at the Red Dirt Honky Tonk Church of the Neon Stage. Well, the altar has a 12 string pedal steel, and the sanctuary has a full of ice cold beer. The pews are old bar stools, the patrons saint is Chris the Dude lights lights on a Saturday night. We raise our glasses and say, We all came here to pray at the red dirt honky tonk church on the knee high stage. And to the hymns of Hank, Johnny, and George, we'll all testify and we say at the red dirt honky tonk church of the knee high stage. and I know the words, and let's gather in His name. And we all came here to pray at the red dirt honky tonk church of the neon stage. To the hymns of Hank, Johnny, and George, we'll all testify and be saved at the red dirt honky tonk church of the neon stage. shovel shines the soul and Our Lady of Grace. We're at the red dirt honky tonk church of the neon stage. Yeah, the red dirt honky tonk church of the neon stage. Het is weer tijd om te gaan, zingt Angela Ryan. Ik sluit me daarbij aan. Tot volgende week. Dag. soul. Time to listen to that voice that makes you whole. Stop your worrying, lift your head. One step forward, take a deep breath. Watching the clock, it's time to move on. Turn the lights on on the search for the ring you. Pack your lonely bags and go. Turn the pages.